uur. Goedemorgen, ik ben Dielke dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse regering laat voorlopig geen mensen executeren. President Biden wil onderzoeken of mensen met de doodstraf eerlijker en menselijker behandeld kunnen worden. Zijn voorganger, Trump, liet juist meer mensen ter dood brengen dan veel andere presidenten. Het is niet duidelijk hoe lang de federale executies in de Verenigde Staten worden stilgelegd. Biden wil in ieder geval uitzoeken of er een minder pijnlijk en naar middel voor bestaat. Het is weer lekker druk bij het vaccinatienummer van de GGD. Er bellen op dit moment zoveel mensen dat wij geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben. Wij kunnen nu daarom niet te woord staan. Sinds een uurtje kunnen jongeren uit 2004 een afspraak maken voor een coronaprik. En het lijkt erop dat ze dat graag willen, want de telefoonlijnen zijn overbelast. De GGD adviseert later terug te bellen. Na vandaag komen ook andere gezonde kinderen van 12 jaar en ouder aan de beurt. Een van de curatoren van Britney Spears wil geen beslissingen meer nemen voor de zangeres. Al jarenlang mag Britney zelf weinig bepalen in haar leven. Haar vader en een financieel fonds doen dat voor haar. Vorige week zei Britney in de rechtbank dat ze daar erg ongelukkig van wordt. Daar is het fonds zo van geschrokken dat het wil stoppen als Britney's curator. Een mysterie in Haarlem. Daar vond een schilder tijdens zijn werk iets speciaals. Het was eigenlijk best wel bijzonder. Want je staat op een dak eh, naar een, eh, naar een nog te schilderde deur te kijken. En dan op een, eh, valt je oog op een glinstering. En je denkt, hé, hey, dat lijkt wel een ring. hoe komt een ring op het dak terecht van een, van een appartementencomplex? En het is ook niet zomaar een ring, maar een trouwring. Hij heeft geen flauw idee hoe het ding er komt. En is nu op zoek naar de eigenaar. Het weer op veel plaatsen blijft het droog en het wordt een graad of 21. Dit weekend kan het 26 graden worden, maar dan kan het wel weer af en toe regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog altijd file op de A10, de ring van Amsterdam bij Durgerdam. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd en is de rechte rijstrook dicht. Vanaf Amsterdam Rivierenbuurt is de vertraging 10 minuten.